Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Databedrijf Cambridge Analytica stopt ermee. Het is het bedrijf dat via Facebook de gegevens van tientallen miljoenen Amerikanen zou hebben misbruikt om president Trump in het zadel te helpen. De gegevens werden gebruikt om kiezers persoonlijk te benaderen, voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Zowel de Amerikaanse tak als het Britse moederbedrijf stoppen. Nederlandse wetenschappers hebben voor het eerst synthetische mini-muizenembryo's gemaakt... die zich in een baarmoeder kunnen nestelen, waardoor die tekenen van een vroege zwangerschap vertoont. De hoop is dat als het proces van vroege zwangerschap goed valt na te bootsen... dat op den duur bijdraagt aan het oplossen van bijvoorbeeld vruchtbaarheidsproblemen. Piloten van KLM krijgen 4% salarisverhoging en meer verlof, dat zegt pilotenvakbond VNV. De details zijn bekendgemaakt van het akkoord dat KLM en de vakbond gisteren hebben bereikt. De nieuwe afspraken gaan met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari. De Europese Unie noemt een antisemitische opmerking van de Palestijnse president Abbas onaanvaardbaar en een bedreiging voor open en vrije samenlevingen. Abbas suggereerde in een toespraak in Ramallah dat de Joden zelf mede verantwoordelijk waren voor hun vervolging in de Tweede Wereldoorlog. Liverpool staat eind deze maand in de finale van de Champions League tegen Real Madrid. De Engelsen met Wijnaldum en Van Dijk schakelden vanavond in de halve finale AS Roma uit. Het werd 4-2 voor de Italianen, maar omdat Liverpool de eerste wedstrijd met 5-2 had gewonnen, gaan de Engelsen door. Het weer vanavond vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. In het oosten blijft het tot na middernacht droog. Vannacht 7 tot 4 graden, morgen droog en op veel plaatsen zonnig. Temperatuur 13 tot 16 graden. De rest van de week is er meer zon en het wordt warmer.